De sheriff zegt verder dat de tornado een kilometers lang spoor van vernieling heeft achtergelaten. 10.000 huishoudens zitten zonder stroom. Van alle statenleden in Nederland waren de leden van Provinciale Staten in Limburg... de afgelopen periode het minst bij vergaderingen. Net als vier jaar geleden, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Bij de staten van Noord-Brabant en Gelderland was het verzuim het laagst. Uitgesplitst naar partijen was de Partij voor de Dieren de trouwste bezoeker van vergaderingen. Het grote tekort aan tandartsen in Nederland wordt steeds vaker opgevangen door tandartsen uit het buitenland, vooral uit Duitsland, België, Spanje en Portugal. Trouw schrijft op basis van cijfers van de beroepsvereniging dat er in 2001 nog 366 buitenlandse tandartsen aan het werk waren in Nederland. Nu zijn dat er ruim 1460, ongeveer een zesde van het totaal. Het tekort wordt onder meer veroorzaakt door een gebrek aan opleidingsplaatsen. KLM schrapt vanochtend 72 Europese vluchten vanwege de verwachte windstoten. Het is een voorzorgsmaatregel die de kans op vertragingen bij intercontinentale vluchten moet verminderen. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven. Grote problemen worden niet verwacht, maar mogelijk worden sommige carnavalsoptochten afgelast of uitgesteld. In Calgary heeft Patrick Roest voor de tweede keer in zijn carrière de WK Allround-titel bij het schaatsen gewonnen. Hij won ook de afsluitende 10 kilometer. Sven Kramer, die de titel negen keer won, behaalde het brons. Bij de vrouwen won Martina Sablikova haar vijfde wereldtitel allround. Annette, Antoinette de Jong won het brons. Het weer onstuimig en buiig. Er waait een vrij krachtige tot stormachtige wind... met aan zee tot 100 km per uur... en boven land tot 90 km per uur. In de middag wordt het rustiger en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.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 down with me. Grip my hips and move me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Direct my hips and move me. Everybody get down with me. Direct my hips hips and movement. Everybody get down with me.